Sprinter Jan Bos heeft zijn laatste wedstrijd geschaatst. Bij de wereldbekerfinale in Heerenveen slaagde hij er niet in zich te kwalificeren voor de WK-afstanden. In Heerenveen ging de eindzege op de 1000 meter naar Stefan Groothuis. Hij was de enige die onder de 1.09 bleef. Bij de vrouwen ging de eindzege naar de Amerikaanse schaatster Heather Richardson. Margot Boer eindigde als derde. Het weer. Vanavond koelt het snel af. Vannacht gaat het in het hele land vriezen. Morgen en dinsdag opnieuw droog en zonnig. En een graad of 8.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 There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she? said something wrong. Now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Een hele bijzondere goedenavond en hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Golden CFM. Dankjewel Daan voor de opening. <laughs> Goed hè? <laughs> ja. hè? En we hebben hier onze Rob Harms, de Rob Harms van Zandvoort tegenwoordig. En Maurice Mulder ook nog gezellig in de studio zitten. Vanavond gaan we iets speciaals doen Daan. Oh, wat dan? Ja, vorige week namelijk eh, heeft eh, Radio 5 Nostalgia het eh, top 1000 van de Evergreens uitgezonden. Van maandag tot en met vrijdag. En eh, die is samengesteld door eh, luisteraars eh, van uh, die zender. En het zijn allemaal gouden ouwen. Maar ook van voor de 60, dus 50 jaar ook nog erbij. Mhm. En daar gaan wij de top 20 van draaien in ieder geval. Nou, lijkt me leuk. Is toch leuk? Ja. Nou, dat begonnen dan met de Beatles. Die stond op nummer 1. Ja. want ik ga dan het liefste van boven naar beneden. Want anders rek je misschien de nummer 1 net niet. Dat weet je nee, toen nee, het gaat natuurlijk. Ja. Dus net niet ingepland. op 2 ehm, komen we tegen Wim Sonneveld met Het Dorp. Op 3 Anneke Grunlo met brandend En op 4 Salvatore Armo, vous permettez, monsieur. Maar even wat anders. Zullen we vanavond maar een zilveren avond maken? Geen gouden avond, maar een zilveren avond. Hoezo? Nou gewoon, ik vind het leuk. Een zilveren avond, zilveren Robbie. Zilver Robbie, ja, die moet, moet eigenlijk platina worden nu, hè? Ja, dat, vind ik, heeft, dat vind ik ook. Dat vind ik ook. <laughs> <laughs> Thuis heb ik nog een aanzichtkaart waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets. Het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben. Dit dorp, ik weet nog hoe het was, de boerenkinderen in de klas, een kar die ratelt op de keien. Het raadhuis met een pomper voor, een zandweg tussen koren door. Het vee, de boerderijen. En langs het tuinpad van mijn vader zag ik de hoge bomen staan ik was een kind en wist niet beter dan dat het nooit voorbij zou gaan. Wat leefde ze eenvoudig toen in simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg. Want ziet hoe rijk het leven is, ze zien de televisiequiz en wonen in betonnen dozen. Met flink veel glas dan kun je zien hoe of het bankstel staat bij Mien en de dress waar met plastic rozen. En langs het tuinpad van mijn vader zag ik de hoge bomen staan. Ik was een kind en wist niet beter dan dat het nooit voorbij zou gaan. De dorpsjucht klit wat bij elkaar in minirok en bietelhaar en joelt wat mee met bietmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt maar het maakt me wat melancholiek. Ik heb hun vaders nog gekend, ze kochten zoet hout voor een cent. Ik zag hun moeders touwtjes springen. Dat dorp van toen het is voorbij, dit is al wat er bleef voor mij. Een aanzicht en herinneringen. Toen ik langs het tuinpad van mijn vader de hoge bomen nog zag staan. Ik was een kind, hoe kon ik weten dat dat voorgoed voorbij zou gaan? question de penser aux folies. Les folies sont affaires de vos rien. On n'oublie pas les belles manières. On demande au papa s'il permet. Et comme il se méfie des gourmets, il vous passe la muselière. Vous permettez, monsieur que j'emprunte votre fille. Et eh bien qu'il me sourie, moi je sens bien qu'il se méfie. Vous permettez, monsieur, nous promettons d'être sages, comme vous l'étiez à notre âge, juste avant le mariage qu'un mètre environ nous sépare. Nous vont par-delà les violons. On doit dire, entre nous, on se marre. Allez voir ajuster leur lorgnon. Vous permettez, monsieur, que j'emprunte votre fille. Et bien qu'il me sourie je sens bien qu'il se méfie. Vous permettez, monsieur, nous promettons d'être sages, comme vous l'étiez à notre âge, juste avant le mariage. Que d'amour dans nos mains qui s'étreignent, que d'élan vers ton cœur dans le mien le regard des parents, s'il retient, n'atteint pas la tendresse où l'on baigne. Vous permettez, monsieur, que j'emprunte votre fille Et eh bien qu'il me sourie, je sens bien qu'il se méfie. Vous permettez, monsieur, promettons d'être sages, comme vous l'étiez à notre âge, juste avant le mariage, juste avant le mariage. Juste avant, le, mariage. Salvatore Adamo, die stond op 4 in de eh, top 1000 evergreens van Radio Nostalgia. Op de vijfde plaats komen we tegen de Blue Diamonds, Ruud en Riem de Wolf. Met eh, het nummer Ramona. Op 6 Elvis Presley, Are You Lonesome Tonight. En op 7 Abba, eh, eh, Abba bedoel ik. niet Abba, Abba. Oh, Abba. <laughs> I Have a Dream, laat me horen daar. <laughs> Oké, komt je aan. Ramona. I hear the mission bells survive. kissed you and called you sweetheart. Do the chairs in your parlor seem empty and bare? Do you gaze at your doorstep and picture me there? Is your heart? Sally dear, are you lonesome tonight? I wonder if you're lonesome tonight. You know, someone said that the world's a stage and each must play a part. Fate had me playing in love with you as my sweetheart. I loved you at first glance. You read your lines so cleverly and never missed a cue. Then came Act Two. You seemed to change, you acted strange, and why I've never known. Honey, you lied when you said you loved me, and I had no cause to doubt you. But I'd rather go on uh, hearing your lies than to go on living without you. Now the stage is bare, and I'm standing there with emptiness all around. And if he won't come back to me, then they can bring the curtain down. Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome too? Ja, nou. dat was ABBA. Nou ja, dag. ABBA. Wat betekent nou dat, nou, eh, Joop? Anifert, Björn. Weet ik veel wat dat... Anita. Goed, dat was natuurlijk ABBA. I Have A Dream. Op 8 eh, in de top 1000 eh, van de Evergreens van Radio mm. Nostalgia zien we de eerste keer Boudewijn de Groot. En die komen nog een keertje tegen in de top 20. Net zoals dat wij bijvoorbeeld Ademo ook twee keer tegenkomen in die top 20. We beginnen in ieder geval met Boudewijn de Groot op. Dan zit hij in de schaduw, Mo. Boudewijn de Groot met dit testament. Daarna op 9 Vets Domino met het schitterende Blueberry Hill. En op 10 Cliff Richard met Living Doll. Maar dan moet ik even bijzeggen dat dit niet de origineel is. En dat krijg je als je, als je ze direct op de, op de cd zet en niet eerst afluistert. Inderdaad, met de jong van. Voor luisteraars thuis, Joop van Nes heeft zijn bril vergeten. Dus hij is een beetje, hij is een beetje, zijn een beetje te plagen hier.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 Let's get on with the important business, shall we? You're right, Michael. Get down and get with it! Wait, Rick, do the speech. Hey, kid, it doesn't matter what you are. Punks, skins, bastards, mobs, walkers, even Keith Tigwin. Everybody, everywhere, stop snogging and pay attention to me. Because if you're a wild-eyed loner standing at the gates of oblivion, then hitch your ride with us. Because we're on the last freedom it out of nowhere city. We haven't even told our parents what time we'll be back. So pull on your dancing trousers and get down to the total and utter king of rock and roll, Cliff Richard! Got myself a crying, talking, sleeping, walking, living, loving, Got to do my best. pop quiz. I got the one and only walking. Okay, guys, ready Vince? this? I'm completely ready when you are, Shaky. Neil, does anybody know where the toilets are? Oh, Mike, what's all this money really having to go to charity? Michael, hi, Cliff, it's me. Who are you? <laughs> Oh, great joke, Your Majesty. Got myself crying, talking, sleeping, walking, living the De young ones met eh, Cliff Richards, eh, Living Doll. We gaan verder met eh, de top 1000 van de Evergreens. En dan vinden we op nummer 11 de tweede keer Boudewijn de Groot met een meisje van 16. Op 12 de gouden oude Jim Reeves met The Golden Voice. He'll Have To Go. En op nummer 13 de Bee Gees met Words. Gaan we door dan. in een villa-wijk, haar ouders waren stinkend rijk. Toch was daar niets meer dat haar bond, ze gaf zich aan een vagebond, die sprak van liefde het oud verhaal en zij geloofde het allemaal. Zo ging ze weg, ze nam niets mee, alleen haar jeugd en het idee dat hij haar man was, zij zijn vrouw. En het altijd zo blijven zou. 16 lente zo pril. Ach, wat lig je hier stil, langs de kant van de weg. Ze trokken voort van stad tot stad omdat hij ruimte nodig had. Het zwerversleven was te zwaar, niet voor een kind van 16 jaar. Haar liefde was haar levenslot, ze ging haar langzaam aan kapot. Ze kon de hartstocht niet weerstaan, moest tot het einde verder gaan. Ze was geen kind, maar ook geen vrouw. En wist niet wat er komen zou. 16 lente zo pril. Ach, wat lig je hier stil, langs de kant van de weg. Ze werd vermoeid, zag bleek en paal, verloor haar jeugd, haar ideaal. Alleen haar liefde bleef bestaan, toen ging hij weg bij haar vandaan. Toch had ze kunnen weten dat hij niet genoeg aan liefde had. Dat op een dag hij weg zou zijn en zij alleen met spijt en pijn dat hij zo lang een meisje had.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 Kerstman? Ja. Nee, Sinterklaas zit <laughs> oh, het oh, <laughs> nee, die komt eh, volgende week zondag, hè? Ja. Sinterklaas, op de rotonde. Ja, heel gezellig wordt het, hoor, Goed, eh, dat waren natuurlijk de Bee Gees met het prachtige Words. Nou, ik, ik vraag me af of deze heren het volgende dame die dit gaat zingen kennen. Als ik zeg Tante Lien, Adol, Katsian Witteke van Dort, jawel. Een hele grote actrice die eh, ook hele mooie liedjes heeft gemaakt over eh, Den Haag en over Oud-Indië, want daar is zij eh, geboren. We gaan luisteren naar Arm Den Haag zo meteen van haar. Daarna Andy Williams met de Battle Hymn of the Republic. En de laatste van dit blok is Frank Sinatra, My Way. Arm Den Haag, dat is toch erg dat jij maar niet vergeten kan. De klank van Kronjong en van Gamelan. In het Indisch restaurant Kasjan, het is voorbij. Kasjan, het is voorbij. Den Haag, Den Haag, de weduwe van Indië ben jij. We kunnen hier heus wel Indisch eten thuis klaarmaken. Sambal goreng telor, sayur lodeh, tahu petis de buren hebben het niet zo graag. En we kunnen hier ook heus wel tropische planten kopen. Zoals bijvoorbeeld toe. Dat noemen ze hier hibiscus. Hibiscus. En allerlei varens, kanaas, gerbraas, orchideeën. Maar het staat hier in de huiskamer toch heel anders dan daar in de vrije natuur, ja? Trouwens gaan allemaal dood bij de kachel. Ach, Kasjan, het is voorbij. Kasjan, het is voorbij. Den Haag, Den Haag, de weduwe van Indië ben jij. Ach, Kasjan, het is voorbij. Kasjan, het is voorbij. en jij. En weet u, ik heb thuis zo'n groot schilderij hangen. Dat verbeert natuurlijk Indië, ja. Maar doe beeldig, beeldig. Mooie groene sawa's, klapperbomen. Links een karbo met zo'n kleine katjong op zijn rug, ja. En rechts een paman met zeven van die leuke kleine bebeks achter zich aan. Maar weet u, het schilderij, het krijgt hier geen licht genoeg. Weet u wat nog meer? Meneer Leclerc sublie, hij komt ook nooit meer langs. Ach, Cassian, het is voorbij. Cassian. ben jij. Ach, Cassian, het is voorbij. Cassian. Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord.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 I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention.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 Volgens de Britse minister van Buitenlandse Zaken Heek ging het om een diplomatiek team dat contact had moeten leggen met de Libische oppositie. Maar ze stuit op moeilijkheden die nu zijn opgelost, al dus Heek. De Britten zijn met een marineschip vertrokken uit de haven van Benghazi. Volgens de BBC bestond het team uit één diplomaat en zes leden van de militaire elite-eenheid SES. E ze zouden vrijdagochtend vroeg met een helikopter aan land zijn gezet. Ze werden opgepakt toen Libische opstandelingen ontdekten dat ze wapens, explosieven en paspoorten van zeker vier verschillende nationaliteiten bij zich hadden. Volgens minister Heek zal op korte termijn een nieuw team worden gestuurd om de banden met de oppositie te versterken. De excuses van Amerika voor het doden van negen Afghaanse kinderen zijn niet voldoende, vindt president Karzai van Afghanistan. Het volk pikt het niet langer dat de burgers omkomen, zei hij op een kabinetsvergadering waar ook de hoogste Amerikaanse militair, generaal Petraeus, bij was. Jonge kinderen kwamen dinsdag om bij een NAVO-aanval in de provincie Kunar toen ze hout aan het sprokkelen waren. Ze waren aangezien voor rebellen. De bevelvoerend officier bood zijn excuses aan, net als president Obama. Maar excuses zijn dus niet genoeg voor Karzai. Hij wil dat er meer wordt gedaan om burgerslachtoffers te voorkomen. Burgerdoden zijn volgens hem de oorzaak van de oplopende spanning tussen de Afghanen en de Amerikanen.